De man overleed aan zijn verwondingen. Ook een omstander raakte gewond. Een ooggetuige zegt tegen Omroep AT5 dat er twintig keer is geschoten. De omgeving van de bank is afgezet. Volgens de Nederlandse bank lijkt het erop dat het incident niets met de bank zelf te maken heeft. Woedende reacties in Groot-Brittannië op de brexit-uitspraken van Europees topman Donald Tusk. Die zei dat er een speciaal plekje in de hel is voor radicale aanhangers van de brexit. Conservatieve parlementsleden noemen de opmerking onacceptabel en schandelijk. Nigel Farage, een van de bekende gezichten van de brexit... zei dat het Verenigd Koninkrijk na de uittreding... bevrijd zal zijn van pestkoppen als Tusk. Morgen gaat premier May opnieuw naar Brussel om over de brexit te praten. Een woordvoerder van May zei dat Tusk zich moet afvragen... of zijn uitspraken toegevoegde waarde hebben... Bijstandsgerechtigden die in Tilburg moesten werken met het giftige chroom 6 zijn woedend over de schadevergoeding die ze krijgen aangeboden. De gemeente Tilburg en NS willen samen 10 miljoen euro op tafel leggen. Mensen die aan chroom 6 werden blootgesteld krijgen een schadevergoeding van 7000 euro netto. Wie ziek is geworden krijgt er bovenop maximaal 40.000 euro. De advocaat van de slachtoffers noemde dat laatste bedrag een hondenfooi. Volgens hem heeft iemand die longkanker heeft gekregen 2 tot 300.000 euro schade. Slachtoffers zelf noemen het aanbod een trap na.